voor spoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De inwoners van Bonaire zijn ontevreden over de huidige band met Nederland. Dat is de uitslag van het referendum over de relatie met Den Haag... dat de afgelopen dag op het eiland is gehouden. 62 van de bewoners van het Caribische eiland bracht zijn stem uit. Twee derde van hen wil dat de eilandsraad met Nederland gaat onderhandelen. Bonaire is sinds 2010 een soort Nederlandse gemeente. Volgens veel Bonaireanen is dat uitgedraaid op een terugkeer naar het kolonialisme. Amerikaanse minister Kerry vindt de Syrië-resolutie die de VN-veiligheidsraad heeft aangenomen een mijlpaal. Wel benadrukte hij dat er nog altijd scherpe verdeeldheid is binnen de raad. Vooral over de toekomst van president Assad zijn er grote meningsverschillen. In de resolutie staat onder meer dat er in januari besprekingen moeten komen tussen de Syrische regering en de oppositie over een overgangsregering en verkiezingen. De invloedrijkste Nederlander is opnieuw Hans Weijers. De voormalige D66-minister en oud-topman van Nobel, staat voor het tweede jaar op rij op de eerste plaats van de Volkskrant Top 200 van invloedrijkste Nederlanders. De krant schrijft dat de 64-jarige Weijers tal van prominente posten heeft, Onder meer bij Shell, Heineken en het Concertgebouw. Op de tweede plaats in de ranglijst staat Niet-Jan van Kesteren, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW en lid van de Eerste Kamer voor het CDA. Ruim zeven van de tien Nederlanders vinden de komst van een asielzoekerscentrum naar hun gemeente acceptabel. Dat is de uitkomst van een peiling van onderzoeksbureau INO Research onder ruim 3300 Nederlanders. Ruim 40% accepteert een AZC sowieso Bijna 30 verbindt er wel voorwaarden aan. Bijvoorbeeld dat het aantal asielzoekers in verhouding moet zijn met het inwonertal van hun stad of dorp.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 faces en stuur je allemaal fijne dagen.